Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse generaal Raymond McMaster... die onder meer in de Eerste Golfoorlog en in Irak diende. McMaster moet de opvolger worden van de vorige week opgestapte Michael Flynn. Trump wilde eigenlijk oud-marinecommandant Harward voordragen... maar die bedankte voor de eer. Het overleg over een nieuw leningdeel aan Griekenland wordt zo snel mogelijk hervat, hebben de eurolanden afgesproken. De besprekingen liepen eind vorig jaar vast omdat de Grieken niet verder wilden bezuinigen. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem laat nu doorschemeren dat het misschien mogelijk is dat de Grieken minder bezuinigen en meer hervormen, zodat de Griekse economie verder kan opkrabbelen. In Australië is een vliegtuigje neergestort op een winkelcentrum vlakbij de stad Melbourne. Het vliegtuig kwam in de problemen, stortte neer op het winkelcomplex van Essendon Airport, een van de kleinere vliegvelden van de regio. Volgens Australische media gaat het om een klein toestel dat plaats aan vijf mensen. Hulpdiensten proberen het brandende vak te, te blussen. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in het toestel zaten en of er overlevenden zijn. Inwoners van de regio Zevenaar kunnen weer veilig kraanwater drinken. Waterbedrijf Vitens heeft het advies om het water voor consumptie drie minuten te koken ingetrokken. Zo'n 30.000 huishoudens in Zevenaar en omgeving hadden sinds zaterdag problemen met het kraanwater door een lek in twee grote leidingen. En zanger Jan Smit sluit zich aan bij de toppers. De zanger uit Volendam gaat vanaf mei regelmatig optreden met René Vroger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom. De toppers staan sinds 2005 enkele keren per jaar in de Amsterdam Arena. De eerste concerten met Jan Smit zijn gepland op 26 en 27 mei. Het weer komende uur is het bewolkt met van tijd tot tijd motregen. De dag begint druilerig, maar smiddags is het zo goed als droog met kans op wat zon.